Clemens Peters met het NOS Journaal. In een woning in Amsterdam-Zuid zijn de dode lichamen van vier mensen aangetroffen. De politie houdt rekening met een gezinsmoord... maar wil verder nog geen mededelingen daarover doen. Rond 1 uur vannacht kwam bij de politie een melding binnen over het incident... waarna zowel de politie, de brandweer als de ambulancediensten... zich naar de woning aan de Herculesstraat spoeden. Rechercheurs en forensische specialisten doen op dit moment onderzoek in en rond de woning. De straat is afgezet. Voor het eerst pleit een grote werkgeversorganisatie, de AWVN... voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers en andere ondernemers. Tot nu toe stonden werkgevers op het standpunt dat iedereen zelf moest weten... waar hij zich voor wilde verzekeren. Maar de steeds grotere groep onverzekerde zelfstandigen baart de AWVN zorgen. Van de zelfstandigen heeft zo'n 80 geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Onder meer vanwege de hoge premie. De AWVN wil nu dat alle werkenden meebetalen aan de verzekering... zodat de premie relatief laag kan blijven. De zes inzittenden van een luchtballon... die in Duitsland in een hoogspanningsmast was vastkomen te zitten, zijn gered. De brandweer van de Duitse stad Botrop heeft ze de afgelopen avond één voor één uit het mandje van de ballon gehaald. De ballon was eerder op de avond tegen een hoogspanningsmast gevaren... en op 75 meter hoogte vast komen te zitten. De oorzaak van het ongeluk zou een plotselinge valwind zijn geweest. In Californië is een wet aangenomen die bedrijven dwingt om meer vrouwelijke bestuurders aan te stellen. Elke beursgenoteerde onderneming moet in 2020 minimaal één vrouw in de raad van bestuur hebben. Op dit moment heeft een kwart van de bedrijven in Californië geen enkele vrouw in de top. De boetes voor het niet naleven van de wet kunnen oplopen tot 300.000 dollar. Het weer. Toenemende kans op buien met in het noordwesten mogelijk onweer en zware windstoten.